is Rashid Finch met het NOS Journaal. In Cairo zijn zegelen bij geweld op het Tahrirplein. Militairen vernielden een tentenkamp van betogers en verjoegen met harde hand de duizenden demonstranten. Het was de tweede dag van confrontaties op het Tahrirplein tussen regeringstroepen en betogers. In Spanje heeft de Partido Popular zoals verwacht de verkiezingen met overmacht gewonnen. De regerende socialisten hebben hun nederlaag erkend conservatieve partij van Mariano Rajoy kan rekenen op ongeveer 44% van de stemmen en dat levert in het parlement een absolute meerderheid in zetels op. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. In de Utrechtse wijk Overvecht zitten sinds het begin van de avond een paar duizend huishoudens zonder stroom. Omdat de netbeheerder de oorzaak niet kan vinden, zijn er aggregaten neergezet. Een bejaardencentrum en 250 huizen daar vlakbij hebben nu noodstroom, maar de andere huishoudens in Overvecht zullen tot komende ochtend zonder stroom moeten stellen. In de slepende affaire bij Ajax is Johan Cruijff in opspraak gekomen. Tijdens discussies in de Raad van Commissarissen zou Cruijff tegen medecommissaris Edgar Davids hebben gezegd dat hij alleen maar in die raad zit omdat hij zwart is. Dat werd afgelopen avond onthuld in NOS Studio Voetbal. Voorzitter Steven ten Haven van de Raad van Commissarissen bevestigde in het programma dat Cruijff die uitlating heeft gedaan de ledenraad van Ajax werd de afgelopen dag duidelijk dat de vertrouwensbreuk binnen de raad van commissarissen definitief is. Kruif wil niet verder met de overige vijf leden. Die houden vast aan de benoeming van Louis van Gaal als algemeen directeur. Op de aandeelhoudersvergadering van 12 december moet een besluit over de kwestie worden genomen. Het weer, vannacht op veel plaatsen dichte mist met zicht minder dan 200 meter en lokaal minder dan 50 meter.